Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Groningen is een Jumbo-supermarkt ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje. Maar het bleek loos alarm. Het verdachte pakketje bleek bij nader onderzoek een oude rugzak. Jumbo heeft al een tijd te maken met een afperser. Bij verschillende supermarkten in het noorden van het land... zijn de afgelopen maanden explosieven geplaatst. In juni ging een van die explosieven zelfs af. Niemand raakte gewond. In Thailand hebben twee mannen zich gemeld bij de politie in Bangkok. Ze werden gezocht in verband met de bomaanslag van maandag. Volgens de BBC hebben de twee verklaard dat ze toeristengidsen zijn... en dat ze niets met de aanslag te maken hebben. De mannen zijn te zien op een foto, samen met de man in het gele t-shirt... die een rugzak achterliet waarin de bom zat. Bij de aanslag in Hartje Bangkok kwamen 22 mensen om het leven. De Thaise politie denkt dat er zeker 10 mensen bij de aanslag betrokken waren. Een vrouw uit Zwolle krijgt een werkstraf van 60 uur... omdat ze een lerares op de basisschool van haar kind had mishandeld. Ook moet ze een schadevergoeding en smartengeld betalen. De lerares werd dit voorjaar mishandeld op het schoolplein... na een uit de hand gelopen discussie over een incident... waarbij het kind van de vrouw betrokken was. De moeder greep de lerares bij de keel. Bij een botsing tussen twee paardenkarren in Schagen... zijn zeven mensen gewond geraakt. Een paard dat een wagen trok met inzittenden sloeg op hol... De paardenkar ramde een andere paardenwagen. Een getuige zei tegen RTV Noord-Holland dat de inzittenden van de wagens de lucht in werden gegooid. Het ongeluk gebeurde tijdens het jaarlijkse ringsteek-evenement van Schagen. Het weer, het is vrij zonnig, alleen in het zuidwesten is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het is 21 tot 25 graden. Morgen in het westen kans op een buitje, maar in de rest van het land is het droog en behoorlijk zonnig. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad staan rond Amsterdam. Dit zijn de files die er uitspringen Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen afrit Bunschoten en Barneveld 7 kilometer na een ongeluk. En richting Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 11. Vervolgens bij Muiden-Oost nog eens 4. De A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen 5 kilometer na een ongeluk. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4. De A9 Amstelveen-Diemen tussen Amsterdam-Zuidoost en Knopen Diemen 4 kilometer. Op de A10 eh, Zuid tussen Osdorp en Knopen Amstel 5 kilometer. En de A10 Noord tussen Knopen de Nieuwe Meer en Nieuwendam 6 kilometer na een ongeluk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendelkido Ambacht en Sliedrecht-Oost 6 nog na een ongeluk.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 Zij hoopt dat het Griekenland lukt uit de huidige situatie te komen als het land zich houdt aan de in juli gemaakte afspraken met schuldeisers. Ze zei ook dat Griekenland niet moet uitgaan van kwijtschelding van de schulden. De Duitse bondskanselier zei dat de termijnen van terugbetaling kunnen worden verlengd en de rente verlaagd. Van een haircut kan volgens haar geen sprake zijn. Desondanks vertrouwt Merkel erop dat het IMF een deel van de noodleningen aan Griekenland voor zijn rekening neemt. Zoals het bij eerdere reddingactie ook al had gedaan. Het IMF heeft de afgelopen tijd juist herhaald dat de eurolanden Griekenland tegemoet moet komen met schuldverlichting. Griekenland en de Europese onderhandelaars bereikten in Athene in principe akkoord over de derde hulppakket voor Griekenland. Hierin werd de zwaar bevochten deal van de eurozoneleiders op 13 juli verder uitgewerkt. Griekenland krijgt hiermee uitzicht op noodhulp ter waarde van rond 85 miljoen euro. Grotendeels afkomstig uit het euronoodfonds ESM. In Nederland kwam de Tweede Kamer woensdag terug van reces. Wilders kreeg bij aanvang gelegenheid om zijn bezwaren kenbaar te maken. Door akkoord te gaan met een derde steunpakket van Griekenland... brak Mark Rutte voor de zoveelste keer zijn verkiezingsbelofte... om geen extra steun te geven aan de Grieken. Het begint een beetje zijn gewoonte te worden. Hij gaf het dan toe tijdens een persconferentie... na de ingelaste eurotop die op 13 juli leidde tot een nieuwe deal. Power to all our friends To the music that never ends to the people we want to be. Baby power to you and me. There's one old man spends his life growing flowers and caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine I would to the vine. love you. Vanaf eind augustus staat heel Zandvoort in het teken van de Historic Grand Prix. Het Zandvoort Museum wordt ingericht als de Hall of Fame en gaat over de historische Grand Prix. Van Bira tot Lauda en zal in het teken staan van de 22 winnaars die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Een aantal hebben meer dan één keer gewonnen. Jim Clark zelfs vier keer. Het Zandvoort Museum wordt voor deze gelegenheid ingericht als een Hall of Fame met de winnaars van de Grand Prix in Zandvoort. Er is een grote samenwerking in Zandvoort... omdat dit een van de belangrijkste evenementen van het jaar is. Het Zandvoort Museum werkt nauw samen met het circuitpark Zandvoort... en veel ondernemers die diverse arrangementen aanbieden. Vrijdag 21 augustus om 4 uur middags... is de opening van de tentoonstelling Historic Grand Prix. U bent van harte welkom om samen met ons het glas te heffen op een mooie tentoonstelling als voorafje op het spectaculaire historische Grand Prix weekend. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1. De prijs per persoon is 2,25 en een kit tot 18 jaar is gratis. De tentoonstelling is tot 4 oktober te bezichtigen. kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. stroll through green fields, green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we when dark clouds hide the day. to the green fields and me once again. Sfeervolle Afrika-foto's van Mandy Schorel in de Heemsteedse Bibliotheek. Naast haar drukke werkzaamheden heeft Mandy Schorel altijd gefotografeerd. Door foto's kan zij net als met schrijven, haar verhaal vertellen en emoties overbrengen. De expositie toont foto's van een reis door Namibië en Botswana. Hierin zie je haar liefde terug voor dier en natuur. Zelfs ben ik in de gelukkige omstandigheden geweest dat ik al een deel van deze Afrika-foto's mocht bewonderen. En ik kan u alleen maar aanraden, ga erheen. De expositie is van 22 juli tot 16 september. De intree is gratis gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Het adres is Julianaplein 1 in Heemstede. De openingstijden zijn maandag van half 2 tot half 6, dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot half 6 en zaterdags van 10 tot 2 uur. Zondags is de bibliotheek gesloten. Het grootste deel van het land was het onbewolkt. Alleen in het zuidwesten kwamen wolken wel voor. Er was weinig wind en de zon warmte de lucht vanochtend op... tot circa 11 graden naar ruim 20 graden. Vanmiddag weet de temperatuur uiteindelijk uit te komen... op 23 tot 24 graden in het noorden... en 25 tot 26 in het zuiden. En in het midden van het land. In Zeeland komt meer bewolking voor... en is vanmiddag zelfs kans op een beetje regen. Onder de bewolking wordt het niet veel warmer dan 20 graden. De wind is zwak en komt uit zuidelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is er in het zuidwesten veel bewolking en kans op een beetje regen. In de rest van het land is het droog met brede opklaringen. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. Morgen wordt er 24 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten van het land. In de oostelijke helft van het land is het de hele dag zonnig. Maar in het westen komt meer bewolking voor en is altijd op de, dag, op de dag kans op een enkele bui. De wind waait uit het zuiden en is zwak tot hooguit matig van kracht. Zaterdag wordt een zonnige zomerdag met hoge temperaturen. Het wordt 26 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in Limburg. Ook zondag is het warm en zonnig weer van een maximum van 25 tot 28 graden. De dag start zonnig, maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden... de kans op een regen- of onweersbui toe. Maandag lijkt een buiige dag te worden met maximaal rond de 20 graden... en ook dinsdag is het mogelijk zeer wisselvallig.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 Het koor onder leiding van dirigent Arno Westerburger zal een aantal liedjes uit hun huidige repertoire zingen. Het koor, dat op 3 oktober weer de Korendag in de Protestantse Kerk organiseert, begint om kwart over één en het concert duurt ongeveer een half uur. U kunt gaan luisteren en u krijgt een rondleiding door de kerk. De NT bedaagt slechts 2,50 en dat is inclusief de bezichtiging. Een mooie gelegenheid dus voor een kennismaking met het koor en een unieke bezichtiging van de prachtige kerk. Tijd weer ZFM. not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but home. zaterdagavond 29 augustus vindt de traditionele rijdersparade plaats. Vanaf 7 uur rijden deelnemers aan de Historic Grand Prix Zandvoort... met hun formuleauto's, tourwagens of GT's door het centrum van Zandvoort. Tussendoor kunt u genieten van een muziekfestival op het Raadhuisplein... en het vuurwerk vanaf het Badhuisplein. Bezoekers van het Historic Grand Prix Zandvoort... die met de klassieke auto komen, zijn welkom op het Classic Park Zandvoort... De boulevard tussen de Holland Casino en het Park Hotel wordt op 28, 29 en 30 augustus een openluchtmuseum van auto's met een bouwjaar tot en met 1985. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. was de eerste snordrager. De jager-verzamelaars schoren zich al. Uit de steentijd zijn kleine scherpe stukken steen gevonden... waarmee ze al te weelderige gezichtshaar bijsneden. Wel zo praktisch, want als je een baard te lang is... kan je tegenstander je vastgrijpen. Een van de oudste afbeeldingen van een snordrager... is een standbeeld uit oude Egypte. Volgens de inscriptie heelt de man Rahotep. Het beeld stamt uit circa 2500 voor Christus. Historici vermoeden dat deze Rahotep de jongere broer was van farao Cheops, die de beroemde grote piramide in de Egyptische stad Gizeh liet bouwen. Rahotep had waarschijnlijk hoge functies als hoogpriester, bouwmeester en legerleider en droeg daarom een snor. Want gezichtshaar was een teken van macht. Toch is Rahotep een uitzondering met zijn snor. Zijn tijdgenoten worden namelijk meestal afgebeeld met een baard. Farao's, ook vrouwelijke, droegen vaak een wassen neppaard om hun macht te benadrukken. Ook Rahotep Snor een fopper is, blijkt niet waarschijnlijk. Hij ziet er vrij naturel uit. Jazz aan Zee. James Rodriguez Latin Band in Zandvoort op 23 augustus. Op zwepende Latin, funk en dance is de muzikale basis voor dit vijftal talentvolle muzikanten... die twee jaar geleden hun album La Lom de la Cruz uitbrachten. De bandleider van deze Nederlandse supergroep is de van oorsprong Colombiaanse percussionist James Rodriguez. Een van de toonaangevende muzikanten in de Nederlandse Latin Jazz. James Rodriguez groeide op in Colombia en stamt uit een zeer muzikale familie. Op zijn twaalfde begon hij zijn studie aan het conservatorium in de stad Cali. In 1981 verhuisde James naar Spanje voor een studie aan het conservatorium van Sevilla. Om in 1983 zijn studie in Latin, percussie, compositie en arrangementen te beginnen op het conservatorium van Rotterdam. Daar is hij ook afgestudeerd. Gaan we dit keer redden op het terras of toch weer in het gezellige cafégedeelte het juttertje. Hoe dan ook, voor beide geld. don't forget your dancing shoes. Aanvang is 4 uur middags bij Thalessa aan Zee. Boulevard Benaar, strandafgang nummer 18. Drie minuten lopen vanaf het station. De toegang is gratis. Indien men vooraf of tijdens het optreden werkt te eten, reserveer dan op 023 5715 660. Meer informatie? www.talessa18.nl. En het begint smiddags om 4 uur. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said you were on my mind. I got trouble. just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles. Oh. Zaterdag 22 augustus begint het nieuwe scoutingseizoen in de Zandvoortse scoutinggroep De Buffalo's. Opent met deze een unieke dag midden in het centrum. Van 10 tot 5 staat de groep op het Raadhuisplein. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals broodbakken, houthakken en pionieren. Iedereen kan elk gewenst moment langskomen om te ervaren wat scouting te bieden heeft. Aan alle activiteiten kan worden meegedaan. Ook is er een speciale stand voor als je vragen heeft over de scouting. Scouting is voor iedereen vanaf 5 jaar en ouder. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter en uitdagender het avontuur. De leden van de scoutinggroep De Buffalo's komen iedere zaterdag bij elkaar in het clubgebouw aan het Duintjesveldweg. Wie zaterdag verhinderd is, maar wel weer meer wil weten, kan een willekeurige zaterdag langskomen. De eerste drie keer kan vrijblijvend worden meegedaan. Kijk voor meer informatie op www.debuffaloes.nl wieder sonntags kommt die Erinnerung. Mijn twee uur muziekboulevard zit erop.